Tegen hem liep een Europees arrestatiebevel op verzoek van Zweden vanwege verkrachting en aanranding. Assange's website Wikileaks heeft duizenden documenten gepubliceerd van Amerikaanse ambassades. De Amerikanen zijn daar woedend over. De Kamer wil een standpunt van het kabinet. De Raad voor Cultuur maakt zich grote zorgen over de bezuinigingen en het tempo waarin het Rijk die wil doorvoeren. De uitgangspunten van staatssecretaris Zijlstra kunnen volgens de Raad ernstige nadelige gevolgen hebben. De verhoging van de BTW, de korting op het muziekcentrum van de omroep en de andere aangekondigde bezuinigingen kunnen onherstelbare schade toebrengen, schrijft de Raad voor Cultuur. De Europese Unie steunt de Russische toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie WTO. Daarmee lijkt de weg vrij voor Rusland om volgend jaar lid te worden van de WTO. Europees commissaris van Handel De Gucht en de Russische minister van Economische Zaken hebben een overeenkomst getekend nadat de laatste obstakels waren opgeruimd. De EU hield Rusland tot nu toe buiten de handelsorganisatie omdat het land een importbelasting kent voor buitenlands hout. Moskou heeft nu toegezegd dat dat tarief geleidelijk verdwijnt. In een ziekenhuis in Nieuwegein is oud-gangmaker Noppie Koch overleden. Hij was 78. Zelf was hij in de jaren 50 een verdienstelijk profrenner, maar hij werd vooral bekend als gangmaker bij het baanwielrennen, waarbij de coureur dicht achter een motorfiets rijdt om geen wind te vangen. Noppie Koch leidde onder andere Piet de Wit, Mathé Pronk en Martin Fenix naar de wereldtitel.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 And my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm.